Kees Groot met het NOS-journaal. Oud-neuroloog Janssen Steur is veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank in Almelo heeft bepaald dat zijn handelen heeft geleid tot de zelfmoord van een van zijn patiënten. De vrouw beroofde zichzelf van het leven nadat Janssen Steur ten onrechte had gezegd dat ze een dodelijke ziekte had. Ook stelde de rechtbank dat de neuroloog andere patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. Het OM had zes jaar cel geëist. De Nederlandse regering heeft opheldering gevraagd over de verdwijning van de Pakistaanse anti-drone-activist Karim Khan. Hij zou zaterdag in zijn woning in Pakistan zijn gearresteerd. Khan zou deze week naar Nederland komen. Hij was uitgenodigd door de Tweede Kamer om te vertellen over zijn persoonlijke ervaring met een aanval door onbemande vliegtuigjes, waarbij hij zijn zoon en broer verloor. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan heeft de zorgen over de verdwijning overgebracht aan de Pakistaanse regering, die de zaak in onderzoek zou hebben. In het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij waarschijnlijk zo'n 100 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel is volgens de jongste berichten neergestort in bergachtig gebied in het noordoosten van het land. Een mogelijke oorzaak van de crash is het slechte weer. TV-producent iWorks komt definitief in handen van het Amerikaanse bedrijf Warner Brothers. Vorige maand werd al bekend dat er gesprekken waren, nu is de overname rond. Het Financiële Dagblad meldt dat eigenaar Reinoud Oerlemans nu vertrekt bij iWorks. iWorks is onder meer bekend van televisieprogramma's als de Nationale IQ-test, Sterren dansen op het ijs en Flikken Maastricht. Formats van iWorks worden uitgezonden in 50 landen. Het bedrijf was in 2012 goed voor een omzet van 250 miljoen euro. Het weer bewolkt en tegen de avond regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden. Ook morgen eerst droog, later weer regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan er alleen files bij Rotterdam.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 als immers rum drinken. Denk het aan de minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis.